Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Minister Agema van Volksgezondheid blijft erbij dat ze voorlopig geen vaccins tegen mpox aan de Wereldgezondheidsorganisatie wil doneren. In Congo gaat die dodelijke vorm van pokken nu flink rond. Politiek verslaggever Lars Geerts legt uit waarom Agema toch geen vaccins wil sturen. Agema houdt vol dat zij voor Nederland een veilige voorraad wil hebben. Die voorraad is nu 100.000 vaccins. En zij zegt op het moment dat er in Nederland een uitbraak komt van dat mpox-virus, het apenpokkenvirus... dan wil ik dat alle vaccins beschikbaar zijn om dat te bestrijden. En ten tweede dat er een oorlog is aan het oostfront en dat je ook een strategische voorraad nodig hebt. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil wel dat het kabinet meer doet om mpox in Congo te bestrijden. Ja, wordt vervolgd dus. De Franse politie heeft tijdens de Olympische Spelen drie aanslagen voorkomen. Er waren onder meer in Saint-Etienne en Bordeaux plannen om toe te slaan... waar ook sportwedstrijden waren. Vijf mensen zijn opgepakt en één van hen is minderjarig. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn vijf doden gevallen bij een Israëlische luchtaanval. Volgens Israël zaten er gewapende Palestijnse strijders in het gebied. Afgelopen nacht vielen er in de Gazastrook ook al twintig doden door Israëlische raketten. En het is ongekend druk bij het mortuarium op Schiphol. Ja, dat komt nou niet doordat er ineens zoveel meer mensen overlijden... maar door een filmpje van een influencer op TikTok. Hoi hoi, vandaag loop ik een dagje mee bij mortuarium Schiphol. Nu hoor ik jullie al denken, zit er een mortuarium bij Schiphol? ja, die zit er. En heel weinig mensen weten dat. Ja, de manager van het mortuarium is er minder blij mee. Die zegt dat er zelfs mensen zijn die rouwdiensten verstoren. Het mortuarium op Schiphol is er trouwens voor mensen die tijdens de vlucht of in het buitenland zijn overleden. En naar Nederland worden teruggebracht omdat ze hier begraven of gecremeerd moeten worden. En dat gebeurt zo'n 2000 keer per jaar. Het weer dan nog vanmiddag nog van alles wat. Zon, bewolking, maar er komen ook steeds meer buien aan... met kans op onweer en hagel bij een graad of 14. En pas later vanavond droogt het op. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen staat file tussen Heemskerk en de Wijkertunnel 2 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. De weg is daar dicht. Het verkeer wordt omgeleid via de Velsertunnel, de A22. Op die route staat inmiddels file tussen Beverwijk en Velsen. De vertraging is daar een half uur. Dan de A10, de ring van Amsterdam, tussen Landsmeer en de Koentunnel.